uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Orkaan Irma raast al urenlang over Cuba, maar het is nog steeds onduidelijk hoe groot de omvang is van de schade. Officiële berichten van Cubaanse instanties zijn er nauwelijks. De autoriteiten wachten met het in kaart brengen van de verwoesting totdat Irma het land heeft verlaten. Er zijn wel berichten van buitenlandse journalisten vanuit het gebied. In een verslag op CNN is te zien dat de begane grond van een huis onder water staat, stroomkabels zijn gesneuveld, bomen zijn omgewaaid en huizen zijn beschadigd. De BBC meldt dat er bijna geen contact is met afgelegen dorpen. Tienduizenden mensen, onder wie buitenlandse toeristen, zijn de afgelopen dagen geëvacueerd. De hoofdprijs van het filmfestival van Venetië, de Gouden Leeuw, is voor de Mexicaan Guillermo del Toro voor zijn film The Shape of Water. Het is voor het eerst dat een Mexicaanse regisseur een Gouden Leeuw krijgt. The Shape of Water is een Amerikaanse productie. De tweede grote prijs van het festival, de grote prijs van de jury, ging naar de Duits-Israëlische productie Foxtrot. De Britse Charlotte Rampling kreeg de prijs voor de beste actrice voor haar rol in Hannah. En beste acteur werd Kamal el die een bouwvakker speelt in The Insult. Turken die in Duitsland wonen of er naartoe reizen... moeten op hun hoede zijn voor xenofobe en racistische incidenten... zegt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat is een reactie op een Duits reisadvies van een paar dagen geleden. Daarin werden reizigers naar Turkije gewezen op willekeurige arrestaties in dat land. Turkije is ook zeer geïrriteerd over uitlatingen van bondskanselier Merkel en SPD'er Martin Schulz, die in de verkiezingscampagne allebei zeggen dat ze binnenkort een einde willen maken aan de onderhandelingen over de Turkse toetreding tot de Europese Unie. Het weer, lokaal nog een bui, vanuit het westen droger, minima vannacht van 7 tot 11 graden. Morgen in het noorden nog een bui, verder zo goed als droog met wat zon, bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.